ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De wat langere files in onze regio die staan op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Knoppen meer 12 kilometer met 20 minuten vertraging, want de A9 is dicht. Althans nu nog de linkerrijstrook vanuit Diemen naar Amstelveen bij Amsterdam Gaasperdam. A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Nieuwmeer 8 kilometer met 10 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de N205 vanuit Haarlem naar Nieuw-Vennep de aansluiting met de A9 en 235 Purmerend Amsterdam bij het Schouw 2 kilometer file, maar wel met met 20 minuten vertraging. En de vertraging is een kwartier bij Broek in Waterland op de N247 eh, vanuit Hoorn naar Amsterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. get higher You think you're going insane And you're almost crazy Really drives you mad You feel it coming your way je rustig op mute. Jij bent misschien wel de ware, wilt in passie verdwalen, maar soms weet je niet hoe.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 thought I'd cry From seeing people die for their own conviction I know it's moments have the floor But still you don't seem to stop the ball I need peace, I need love I need all the things sent from above I need chocolate cake and lemon pie I need all the things that make you smile I want rain and I want sunshine I want all the things sent from the sky That put a smile upon your face And make this world a better place I need the simple things that help me get by attention confusion, can't you see oh, else than you Dit is ZFM Zandvoort.